Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. NSC-leider Pieter Omtzigt zegt dat hij ervoor open staat om een rechtskabinet van PVV, VVD en BBB te gedogen. Dat wil zeggen dat een partij die niet in het kabinet zit van tevoren afspreekt om bepaalde plannen te steunen in de Tweede Kamer. Maar dat gedogen gaat NSC niet zomaar doen. Wij zullen alleen maar nadenken over zo'n gedogen als er ook echt stappen gezet worden op beter bestuur en op bestaanszekerheid, zoals bijvoorbeeld bij wonen. Als het aan hem ligt gaan PVV, VVD en BBB eerst met z'n drieën verder praten. Morgen debatteert de Kamer over hoe het verder moet met een nieuw kabinet. De plek in Herveld, waar gisteren een drugslab is ontploft, wordt bewaakt door de politie. De politie doet nog steeds onderzoek in het dorpje in Gelderland. Gisteren was er een flinke explosie in een boerenschuur. Toen de hulpdiensten aankwamen, bleek er een drugslab in te zitten. Er werden acht mensen opgepakt, die zitten nog allemaal vast. Tot het lab helemaal is ontmanteld, blijft er politiebewaking bij het pand staan. Bedrijven in de haven van Antwerpen willen dat de boeren stoppen met hun acties daar. Zo'n 500 boeren blokkeren met trekkers de in- en uitgangen van de haven. Dat zorgt volgens de Antwerpse Kamer van Koophandel voor tientallen miljoenen euro's aan schade. Sommige bedrijven proberen via de rechter af te dwingen dat ze het terrein op mogen. Dit was in Amerika het best bekeken tv-programma in jaren. Hartman, jackpot Kansas City. De Super Bowl van afgelopen weekend is in de VS het meest bekeken tv-programma sinds de maanlanding in 1969. Meer dan 123 miljoen mensen hebben de American Football finale gezien. Er keken met name meer vrouwen dan vorig jaar, zeggen analisten. Dat zou vooral door Taylor Swift komen, want zij heeft een relatie met een Kansas City Chiefs speler en zat op de tribune. Het weer, het is inmiddels grijs en vanuit het zuidwesten komen er buien aan bij een graad of 9. Vanavond gaat het overal regenen, morgen overdag ook nat bij 11 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast de eerste korte dagelijkse files in Noord-Holland... de meeste vertraging daar nu op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Apkoude en Maas rijdt het langs over 10 kilometer. De vertraging is een kwartier. Er ligt een rommel op de weg. Twee rijstroken zijn afgesloten. En de N201 uit Hoorn richting Hilversum. Voor de aansluiting met, eh, met de A2 daar loopt het ook vast.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 Volgens de bond zou Jettens voorstel de energietransitie juist tegenwerken. Bedrijven in het Antwerpse havengebied proberen via de rechter de boerenblokkades daar te stoppen. De schade loopt inmiddels in de tientallen miljoenen euro's, zegt de Antwerpse Kamer van Koophandel. En de Rotterdamse gemeenteraad wil nog voor de zomer een nieuwe burgemeester. Die zou dan meteen na de zomer het stokje van Abu Talib moeten overnemen. Abu Talib maakte vorige maand bekend dat hij na 15 jaar wil stoppen. Het weer, vanavond regen. Daarna gaat de temperatuur flink oplopen. Het eind van de nacht is het een graad of 10.